Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog steeds veel onduidelijk over de schietpartij gisteravond in Hamburg in Duitsland. Er werd geschoten in een gebedshuis van Jehovah's getuigen... Er zouden meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Maar om hoeveel mensen het gaat weten we nog niet, zegt correspondent Wouter Zwart. Ja, ik hoor zes doden, zeven doden. Het is gewoon nog niet heel erg bekend. Ook een onbekend aantal gewonden, mogelijk acht. Maar de situatie is echt nog heel erg in ontwikkeling op dit moment. Volgens berichten zouden er deze avond namelijk enkele tientallen mensen in het gebouw zijn geweest. Dus het is echt nog volslagen onduidelijk hoeveel mensen nou door kogels zijn geraakt. En ook wat exact hun toestand is op dit moment. Ook is nog nog niet zeker of onder de slachtoffers ook de dader is. Steeds meer mensen melden zich ziek, heeft het CBS uitgezocht. Vooral in de zorg is het raak, daar is het ziekteverzuim het hoogst. In de landbouw nam het juist af. Het is het zevende jaar op rij dat het verzuim stijgt. Een oorzaak noemt het CBS niet. In België is het voortaan verboden voor ambtenaren om TikTok op hun werk, telefoon en computers te hebben. De druk om dat te doen neemt steeds in meer westerse landen toe, ook hier in Nederland. De angst is namelijk dat de Chinese app verkeerde dingen doet met de data van de gebruikers. En Feyenoord is de achtste finale van de Europa League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Trainer Arne Slot baalt van het gelijkspel. Teleurstellend. Misschien de eerste helft eh, wat verrast met onze dominantie. Dat is voor ons niet normaal. En ik heb ze in de, in de rust ook verweten dat ik vond dat ze te tevreden waren... met het feit dat we dominant waren. Ja, want ondanks die dominantie wisten ze niet te winnen. Maar Feyenoord maakt nog steeds kans op de kwartfinale. Want volgende week is de return in Rotterdam. Het weer dan nog. Vanmorgen regen, in het oosten sneeuw. En dat blijft daar ook hier en daar liggen. Vanmiddag gaat het op meer plekken sneeuwen. Kan het ook glad worden. Het wordt een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel vertraging in Noord-Holland nog in de regio Amsterdam. Zoals op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen afrit Weidewormen en Purmerend. heb je een kwartier op onthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De A10 West richting Zaandam. Daar gebeurde een ongeluk met zes personenauto's bij Amsterdam Sloterdijk. Twee rijstroken zijn nog altijd dicht. En er eh, staat inmiddels een file van zo'n 7, 8 kilometer.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 But back in the day, I can still remember when he just turned around, wouldn't look twice at you. Now, I'm just being straight with you, cause he takes you far up, so you should be on your guard when he thinks you don't ever do.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 Duitse bomexperts hebben vannacht in Hamburg het gebouw van Jehovah's getuigen doorzocht. Daar was gisteravond een schietpartij waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. De explosieve opruimingsdienst wil zeker weten dat er geen wapens of bommen zijn achtergebleven. Het ziekteverzuim onder werknemers blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS. De sector waarin de meeste werknemers ziek zijn is nog steeds de zorg. Daar is het verzuim 8 procent. En SBS stopt volgende maand met de talkshow half acht. Eigenaar Talpa is niet tevreden met de resultaten. De talkshow met presentatoren als Johnny de Mol en Helene Hendricks heeft een kleine twee jaar bestaan.